uur. een Klomp met het NOS-journaal. Aan de laatste jaren minder mensen dood aan kanker. Bij mannen is het aantal sterfgevallen sinds de jaren 90 met een derde gedaald. En bij vrouwen daalt het aantal doden al sinds het begin van de jaren 50. Ook gaan er steeds minder kinderen dood aan kanker. In 2006 overleden er nog 110 kinderen aan de ziekte. Vorig jaar waren dat er 69. Volgens de Vereniging voor Oncologie komt de daling onder meer door betere behandelingen. Ook wordt de ziekte sneller ontdekt bij mensen door bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken. En vooral maagkanker veroorzaakt minder sterfgevallen dan vroeger. De tropische storm Hermine is boven de Golf van Mexico uitgegroeid tot een orkaan. Die stevend nu met windsnelheden tot 120 km per uur op de Amerikaanse staat Florida af. Langs de kust van de Golf van Mexico staan nu al stukken land onder water. In bijna 60 gemeenten is de noodtoestand afgekondigd. Waarschijnlijk komt orkaan Hermine vannacht aan in Florida. In Turkije zijn 8000 politieagenten ontslagen omdat ze banden zouden hebben met de koeplegers in juli. Sinds de mislukte staatsgreep in juli zijn tienduizenden ambtenaren, leraren, rechters, militairen en academici ontslagen of op non-actief gesteld. De regering zei ook dat rechters en aanklagers die met pensioen zijn zich de komende twee maanden kunnen aanmelden om weer te gaan werken. Het Turkse justitiële apparaat is verzwakt geraakt... doordat ruim 3000 mensen zijn ontslagen. Winkels verkochten het afgelopen kwartaal een half procent meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het is al het zevende kwartaal op rij dat de omzet van de detailhandel groeit, zegt het CBS. Door de aantrekkende woningmarkt doen vooral winkels in de woonbranche het goed. Winkels die elektronica verkopen zagen hun omzet juist dalen. Het weer is helder vannacht en het koelt het land inwaarts flink af naar een graad of 9.